Dit is Donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 20 september 2012 en dit is aflevering 127 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Goedemiddag deze middag en hartelijk welkom bij een nieuwe Donderslag. En dit keer eh, alweer de derde Donderslag na Zomerradio van 2012. De afgelopen twee weken had ik een eh, verslag over mijn ervaring op een camping. En er is mij weer iets opgevallen deze keer op de camping, maar daar hoor je straks meer over. Ik ben er vanmiddag van thee tot bier met muziek en de vaste donderslag rubrieken. En in deze derde donderslag na Zomerradio 2012 is de rubriek Wat gaan we eten vervallen. En de donderslag muziekagenda die is er vandaag wel. Natuurlijk ga ik deze donderdag na Zomerradio om ongeveer tien over twee eh, traditiegetrouw bellen met Rob Ricard. En de bel voor de tip van de sluier. En dat gaat natuurlijk weer over zijn platenkeuze. Die is dan straks weer te horen om half bier. En deze nazomer van 2012 eh, is hij erbij, onze donderslag radiocolumnist Theo Verriet. En hij is er straks met zijn BlaBla-blog om half drie. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl En achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog en op Facebook. Ga ervoor naar rvd501.weblog.nl Dus rvd501.weblog.nl We gaan muziek draaien. Southern Culture on the Skids met Soul City. if your dick is big or your dick is tiny. It don't matter if your wig's on straight, if you show up early and you body too late. it's soul, city, soul, city. Them are big, but the women are bigger. them look like winners. Rolled up, hiked up by the knees. They got the party dress on. Can you spell my Op 6 oktober zijn alle hoeken en gaten van Schouwburg het Park in Hoorn gevuld met topartiesten. De tweede editie van Pop at het Park belooft weer een spektakelstuk te worden. Vanaf 4 uur tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van... Jory Zwart, Lucky Fons, Natanja Joy Bradley, Steve, Steven Simmons, Andy, Wooden Saints, Mangaloo, G.I.M., de Grand Park Orchestra onder leiding van Wouter Hakhoff, Pink Hippo DJ's, Easy Go, Dog, Electric Tears, Holland Electro, Jules O. Niels van der Gulik, Pepijn, Vera van der Poel, Matt Harlan, Two Shakes of a Lambstill, speciale orkestgasten Arno Soldaat, Diggy Dex, Cordol en veel en veel meer. 6 oktober 2012, op at het Park. Mis het niet. En eh, voor deze promo hoorde je namelijk De Kick met Simone. En nu een Nederlands groep uh, The Damned and Dirty, een duo. En die spelen blues. Country uh, Zizzle heet dit nummer. En het is afkomstig van hun nieuwste EP. is eh, tien over tweeën hier in Donderslag na Zomerradio. En natuurlijk heb ik dan Rob Ricaber aan de telefoon. Eh, een tipje van de sluier, daar gaat het om. Goedemiddag Rob, welkom. Goedemiddag en welkom gefeliciteerd. Dank u wel. Ik ben uh, thans aanwezig in het tipje van de sluier. Dat is hartstikke mooi. Ik ben namelijk weer benieuwd wat je deze week voor tip van de sluier hebt. Ja, nou vorige week was het niet zo'n goede tip hè. Het was een beetje een een mistip eigenlijk. Ja, valse tip, hè? Valse tip was het eigenlijk. Ja, ja. ja. Een false positief. Daar heb ik een nou. heleboel eh, hoe heet het, eh, negatieve reacties op gehad, hoor, trouwens, van de eh, luisteraars. oh, jawel. Ja. ja. Ik niet gelukkig. Nee, want ze kennen jouw e-mailadres niet. Nee, dat is geheim. Stil. Postbusnummer is ook geheim. Luisteraars, het, het, het nummer, of nee, niet, ik zal die nummer niet geven. Maar je, het e-mailadres van Rob Ricard is... Nee. Nee, toch nog niet? Oké. De tip van de sluier voor vandaag, 20 eh, september, is... Ehm, hey, hey, was dat al een tip? Zoals je het zei? Nee. Oh, nee, ik denk uh, iets Franstaligs. Het is uh, niet Franstalig. Omdat je zei septembre. Ja, dat was een slip op de tong, hè. Ja, ja. Ook een beetje bakak kwam het er ook wel uit, <laughs> ja? Het is ehm, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Ze zijn namelijk zo ontzettend bekend. Oh. Dat iedereen ze wel kent. Bekend van, van de tijd van nu of van de verleden tijd? Nee, van toen. Nou, ik denk dat de jonge lui er ook nog wel van gehoord hebben. Ehm, ja. En het is een deel van. En die spelen mee met iemand anders. Mm en, ehm, en toevallig is het opgenomen omdat toevallig de microfoon open stond of zo? Ja, toevallig. En het, is het eh, dus verkrijgbaar eh, eh, op LP. En, ehm, en het is uit 1981. Ja. En in de titel van de plaat komt, um, er komen vier O's in voor. O, O, O, Oh. O. Dat waren de vier. Ja. Nee, ik, ik, ik ken wel... Twee achter elkaar staan. Oh ja. Nou, ik heb... Dus, ja? Nou ja, bijvoorbeeld Hoochie Coochie. Oh ja, of Boogaloo. Ja, zoiets dus. Of, of eh, Boogie, Boogie. Ja, en nou ja, eh, zo, zo we nog een, dus het maakt niet uit. Zo we we nog een hoop. Maar ik, ik ken namelijk één nummer. Ehm, ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar dat is eh, in New Orleans ooit een keer op de plaat terechtgekomen. Omdat de microfoon open stond. En hebben een paar zangeressen hebben dat stukje ingezongen. En daar hebben ze toen een oh. hele plaats van uitgebracht. En eh, ik weet namelijk dat Dr. John de Night Tripper dat eh, nummer ook een keer op de plaat heeft gezet. Nou, het is allemaal niet goed, want het was in Chicago. Oké, nou dan... Eh, nou, dan moeten de mensen maar even lekker gaan googlen op een dubbel O uit Chicago. En ik neem aan dat het Engelstalig is. Ja. En het komt natuurlijk ook dan uit de States. En het is een... hoewel die ene groep overigens dus wel uit Engeland komt. De ene groep komt uit Engeland en die andere groep komt uit de States? Die andere groep is geen groep, maar een man. En die komt volgens mij uit de States. Oh, nou, dan eh, hebben ze nu ja, en die man, en, en, dat komt dan straks al. Hè? Want die man die was aan het spelen met zijn eigen band. En toevallig zaten eh, een aantal leden van die groep zaten in het publiek. Mhm. En hij zag ze toen zitten. En toen zei hij, hey, kom op, doe even mee. En dat deden ze toen. Ai, nou, dat, eh, dat wordt eh, lekker googelen tot half bier. Want dan ga je het ontsluieren. Dan ga je het allemaal vertellen. Ik heb een plaatje klaarstaan en eh, die ga ik voor je draaien. En ik denk dat jij dat wel heel erg leuk vindt. De groep The Wolf. Die ken je wel waarschijnlijk. Oh ja. Ja. Die hebben namelijk in, in juni 2012 hebben zij een, een, plaat uitgebracht. En die heet The Wolf 4. Dus dus een vierde plaat. Vier. Ja. En eh, van die plaat draai ik het eerste nummer, de eerste track. En het heet Voodoo Marde Mazel. Weet je dat is ook al met vier O's? Yes. Daarom dacht ik van, nou, die laat ik nog eventjes, eh, maar die is het dus niet. Oké, nou, hier is Dave Wolf en ik spreek je straks om een half uur. Hoi. sweet. een steengoeie groep, hè? Die Wolf. Drie jonge gozers die de Sterren van de Hemel spelen. Een eh, organist op Hammond Orgel, een eh, drummer en een gitarist, zanger. En die organist die speelt ook nog met zijn voet de baspartijen. Ze hebben op Pimpop gespeeld en hij gooide toen zijn gitaar in het publiek. Lange Frans, ook het Nederland. Beloofd is beloofd voor zijn laatste album. Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta s'nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat dat komt wel goed wekker is al drie keer gegaan. Het port een elleboog tegen mijn ribbenkast aan. Opstaan lijkt de boodschap te zijn. Gisternacht ging ik lekker, maar nu doet het zo'n pijn. Auw. Verkeerde been of verkeerde lijf. Zo van wie is dat kind en wat mot dat bij? Kop erbij, koffie klinkt als een topontbijt. De spiegels zijn maar die strok van mij. En ik ben maar een man, ik kan één ding tegelijk. En zelfs dat is soms moeilijk voor mij, maar je weet dat ik meega naar de IKEA. Zelfs als we twee, drie, vier keer in de week gaan, weer een lange route, het hele eind lopen. Zat van kijken, kijken, niks kopen, geloof me, tot de laatste leugen in mijn ogen. Dit is alles wat ik kan beloven. Ik ben maar een man van vlees en bloed, ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg, maar beloofd is beloofd, maar het komt wel goed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat dat komt wel goed Ik ben een ouderwetse hosselaar volg me gabber. Ik ben altijd op zoek naar de volgende klapper. Het leven is een bitch en dan ga je dood. Ik wil een stukje van de taart, het hoeft niet eens zo groot. Maar nee, dan gaat mijn laptop en daar mijn tv. Allemaal leren naar het raam voor de tweede keer in één week. Spullen achterin als een stadsnomade. Colleren, weer logeren bij mijn maden. Maar dit kan zo niet verder, ik vind het niet gezellig. En ik kijk naar mezelf, ik ben godverdomme 30. Ik kan niet komen lullen, ik heb schoenen om te vullen. Ik breek haar hart, dus zij breekt mijn spullen. In klap, zat ze vast in de en ik bedank haar door te pissen op de trap Dit is geen grap, ook geen real-life soap. Nee, dit is wat het is, gaat beloofd Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het kwam wel goed Ik ben maar een man van vlees en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het kwam wel goed Mensen, voel me. Ja, ja! Dit is voor de mannen, alleen voor de mannen. Ik weet dat je moe bent, dus haal je handen in je zakken. Dit is voor de vrouwen, alleen voor de vrouwen. Het is wat het is, schat je moeders maar vertrouwen. Dit is voor de ouders, alle jonge ouders. Ik weet wat het is, ja, die last op je schouder. En soms gaat het mis, maar hoe zwaar het ook is, ik beloof dat je op me kunt bouwen. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, maar het komt wel goed maar een man van vlees en bloed Ik sta straks in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg Maar beloofd is beloofd, schat het komt wel goed my baby. Yeah. heb ik eh, iedere week een camping bezocht, rondgekeken en aantekeningen gemaakt. Hier is het verslag van dit campingbezoek. Wat mij opviel is de opkomst van de tarp. Een tarp, wat is een tarp, zullen nu misschien denken. Een tarp is een tentdoek dat veelal in een zeshoek is gesneden en dat je als een afdak met afhangende punten opspant. Heerlijk om onder te zitten voor als de zon je te veel wordt. Of voor als je toch buiten wilt zitten tijdens een regenbui. Er was een gezin dat mij opviel. Zittend onder een tarp deden zij een spelletje dat is afgeleid van de RTL-quiz Wie ben ik? van André van Duin en Ron Brandsteder. Daar zaten vader, moeder, opa en oma met drie kinderen onder de tarp met een blauwe plastic band om hun hoofd met op hun voorhoofd een kaart tussen de band geklemd met op de kaart een afbeelding van een Disney-figuur zoals Mickey Mouse. Door vragen te stellen aan de andere tegenstanders moet je raden wie je bent. Daar zit je dan als volwassen Nederlander met zo'n kaart op je kop op de camping. Waar iedereen kunt zien hoe stupide je erbij zit. Hoe naïef kun je zijn. Niet alleen de tarp, maar ook dit spelletje blijkt een hype te zijn. Tijdens mijn rondgang over de camping zag ik dat het door verschillende gezinnen werd gespeeld. Er is zeker geen wifi op deze camping. Anders hadden zij zeker een Word Feud gespeeld. En zoals wij in Nederland zeggen, word feut. Bedankt Jumbo. Dit is Radio 5. Is Radio 5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 bla bla blog om half drie met eh, Theo Farid. En ja, de weather. Het weer, dat eh, is aan het opslaan. Hè? We gaan naar de herfst toe. Crowded House heeft een nummer geschreven. Dat gaat over het weer. En het heet Weather With You. Walking round the room singing stormy weather the same room, but everything's different. You can fight the sleep, but not van Theo Verriet. Blablablog.nl 20 september 2012. Mijn vakantie deel 3. We zijn aan de Costa del Sol aangekomen en we liggen op het strand. Mijn broer die kan maar met moeite langer dan een half uur blijven liggen, dus we moeten gaan lopen. Het is rond een uur of één en alles is gesloten. In plaats van het kopen van een cadeautje voor zijn dochter die 9 wordt, eindigen we dus in een bar. Naast me zit een 80-jarige Spanjaard zonder tanden. Hij stoot me aan, zegt iets onverstaanbaars, wijst op zijn glas sherry, wrijft over zijn buik en slaat zijn glas in één keer achterover. Dat was althans de bedoeling. De sherry druipt van zijn kin en de man lacht er tandeloos hartelijk om. Naast deze Spanjaard zit een Engelsman die niets anders zegt dan dat hij Duitsers haat. Of wij uit Duitsland komen. Nee, we komen uit Nederland. Dat is mooi, want ook alle Nederlanders haten Duitsers, toch? zegt hij. Wij beamen het. De Engelsman vertelt over William from Orange, die ooit trouwde met een Engelse prinses. Ik bestel nog een bier. Hij vertelt over Diana en Charles en over wat er misging. Ik bestel nog een bier. De Engelsman komt op stoom en zegt dat ik lijk op William Hague, een vent die ooit prime minister wilde worden. Mijn accent doet hem daarentegen denken aan een andere politicus die het opnam tegen Tony Blair. Dat gevoel houdt op als ik Google geraadpleegd heb. Die William Hague die lijkt sprekend op Frits Wester. Een beetje gedesillusioneerd loop ik met mijn broer terug naar het strand. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Ja, dit was weer een heerlijke blablablog deze week van Theo Verriet. En eh, ja, dan is het nu tijd voor een, eh, Nederlandse band, Emmo Cave. En die mag nu gaan spelen. En het nummer heet Enough is Enough. comes death or love or rain. The song remains the same. We plant, we tend, we grow. We harvest whether rain or snow. We're keepers of the land. Our crops we will defend, and we plant our seeds of love. Insatiable for love, yeah. life's insane, illusionary truth. But tell me what we've got to prove. It's not that hard to see. We gotta let it be. It will never be enough if the answer isn't love. In barren waste grounds. just a last another the reaper's always near. We play to hide our sin. Yeah, yeah, yeah. It's always the same. is enough. I'm sick of these games. Enough is enough love is enough. I guess we have to learn the hard way. Cause it's too late to break our slave chains There will be order after chaos. There will be dust to feed the cosmos. And barren ways the ground. Just to last another round. While the reaper's always near. Get Off My Shoulder. There's a cold, cold feeling from my heart that's trying to get colder. And this heavy heart proves I've been touched by the blues, blues. Get off of my shoulder. not speaking to my head. Even getting colder. And this heavy heart proves I've been touched by the blues. Blues, get off of my shoulder. that you see. Mm, you're so mean to me. I can't help you. Please let me be. Oh, won't you hear my plea? Now this cold, cold feeling is driving me mad. Ray, Blues Cat over My Shoulder van zijn laatste en nieuwste cd. Prachtig mooi nummer. En je hoort het al, dit is De Dijk van hun laatste cd Scherp Zeis. En het nummer heet Ik Jou en Jij Mij. wordt maar gesloopt. hoor je ook stijgen, ze doen het toch. Moet je maar denken, jij hebt mij altijd nog. Niets gaat het alles sliep en slijt. Echt de op den duur af tegen de tijd. Maar wat er ook op, oh, hoe er ook zijn. Wij hebben elkaar, ons allebei. Wij je krijgt je niet stil. Je gelooft in de dingen. Hmm, Staar op de bocht, onthoud dan één ding. Je hebt mij altijd nog, niets is voor eeuwig, alles gaat voorbij. 还油。 slag The Beatles, ook bekend als de Fab Four. John, Paul, George en Ringo. En ze speelden Come Together van Abbey Road uit 1969. This is Radio 501, your number one Your number one station. waren de Beatles natuurlijk, dat hoorde En eh, we gaan even naar Amerika, naar Texas. En daar komt Los Lonely Boys vandaan. En die zijn van origine van Mexicaanse afkomst. Het nummer heet Señorita en het is in het Spaans gezongen. Heerlijk nummer, luister even naar Los Lonely Boys. I've got to say there's something on my mind About the way you waiting for a long, long time. You got your mind set up on what you're gonna do. What you gonna do? But let me tell you, baby, your mama did ready raise no fool. You're my little señorita, y tú eres la más bonita. You got it going on.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 señorita, y tu eres más bonita. You got it going on. van deze week is tot eh, vrijdagavond 9 uur Stick Around van de groep Long Way Down. Morgenavond kiest Arwin Tamminga in zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij zoals altijd eventjes rond de klok van 9. Under Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag!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 de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. favorite boys. I'm a radio station, you have no choice. Turn radio is weer geschiedenis. Maar ik ben er nog tot bieruur uh, voor jullie. En ik heb nog mooie muziek en ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En straks geen rubriek Wat gaan we eten, heb ik het eerste uur al meegedeeld. Maar ik doe het toch nog maar eventjes. Maar wel de donderslagmuziekagenda muziekagenda met weer nieuwe concertdata. Ik eh, startte dit tweede uur van deze donderslag na zomerradio met de zomerhit van 2012. En die heet Termion van de meidengroep Zazie. En die komen binnenkort in de wereld draai door op Nederland 3. Dus houd het even in de gaten. En de donderdisc eh, die komt eh, zo als derde aan bod. maar eerst tijd voor een plaatje en die heet She's Not There van de Zombies. En die hebben begin deze maand gespeeld in Manifesto in Horen. Well, no one told me about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 Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht. Enough van de Nederlandse band Eve's Fall. Yves Vol was dat, de donderdisc. En die is in ieder programma te horen tot 12 uur vannacht. Dit komt ook het Nederland. Die Wolf, Crumbling Heart van de nieuwste CD. Stalig werk. Nu weer De Kik, Zevenhuizer Zondag. Zo kan het beetje oefenen. luistert nog steeds naar de Radio 501 Daverende Donderdag. Dit is donderslag eh, na Zomerradio. Je hoorde de kick met Zeefhuizer zondag. En nu omdat de blaadjes gaan vallen morgen begint de herfst. Californian Dreaming van de mama's en de papa's. All the 501 is Radio 501. 501. Vandaag ook weer een zomerse poëtische overweging. In deze tijd van cultuurbarbarisme en Johnny's en Anita's op de camping is het weer tijd voor een eigentijdse poëzie. Tattoos en glimmende joggingbroeken. Waar moet je die anders zoeken dan op een camping in Nederland? Stoer lopen, stoer praten, macho zijn. Maar als het donker is, kijken ze in het anti muggenkaarsje Bij vrouw lief voor de tent met een glaasje zoete wijn. Dit is Radio 501. Is Radio 501. zijn weer terug bij een Nederlandse band. The Damned and Dirty, Little Black Book. Van een laatste cd. Now there's a story I wrote to page three and have a good look. Oh, honey, it's never about you. The girl in the story never had a clue. song. I'm writing it for you, but the melody's wrong. Baby, I'll work on that too. Oh, honey, just give me the time. Work it out, it's gonna be fine. wondering about what I have to do. And I've been wondering about staying here with you, but I'm not sure. Not sure I'm gonna see it through. drew a picture of a beautiful girl. She looks like she likes to really give it a twirl. Oh, honey, I know she ain't you. But maybe, just maybe, I need somebody new. The Damned and Dirty. In het eerste uur hoorde je ook al een nummer van hun. Een prachtig mooi album hebben ze uitgebracht. Ze zijn dus tweeën en het klinkt ontzettend goed. Uit Horen, ja, uit Horen, u hoort het goed. Daar komt de band Beans and Fatback vandaan. En van hun laatste cd eh, vind, vind ik dit een mooi nummer. Lay Down, Speak Low. Wall of Denial van zijn laatste album In Step. van Rob En eh, in deze donderslag na Zomer Radio, eh, daar is het ook weer half bier geworden. En dan heb ik eh, Rob weer opnieuw hallo, aan de lijn. en iedereen heeft dan eventjes lekker een anderhalf uur kunnen googlen naar zijn tips van de sluier. Rob, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat voor tips ze hadden kunnen vinden. Nou, ik, ik heb het een beetje makkelijk gemaakt. Toch wel? Ja, want als je op Hoochie Coochie had gegoogeld, had je het misschien wel gevonden. Ja, ik heb geen tijd gehad om eh, te googlen. Ik heb te googlen. Je hebt nooit tijd om te googlen. Nee, nee, nee. Ik heb het hartstikke druk hier, man. Studio 11 eh, draait eh, gewoon door. Hè? En dan moet ik toch alles oh. weer even bijschakelen om het weer voor elkaar te krijgen. Nou. Dus daar heb ik even geen tijd voor. Nou, maar de luisteraars, wel waarschijnlijk. Oh, ja. ja, die hebben misschien wel gegoogeld. Want het nummer heet namelijk gewoon Hoochie Coochie Man. Aha, je had dus eigenlijk de titel al een beetje verraden. Nou, niet, niet een beetje. Die had ik gewoon gezegd. Oh. <laughs> maar ze wisten natuurlijk niet dat het de titel was. Oké. <laughs> Oké. Okay. dus de tweede rij. Oh, is dat zo? <clears throat> ja, die van die pepernoten vorige week, eh, dat was ook een instinker. Ja, dat is waar. Ja, daar heb je gelijk in. Als ah, meer een uitrufter. Maar... Eh, ja? Eh, nou, dat was dus zo dat Muddy Waters die was aan het spelen in de Checkerboard Lounge. Ja. En er zaten een paar Stones in het publiek. Stones? een paar Rolling Stones. Ja. En toen zei hij, oh doe even mee. En eh, nou, dat deden ze dus. Bill dus, eh, Wyman eh, natuurlijk. nee, die niet. Oh, die niet? Maar wel Mick Jagger en Keith Richard en Ron Wood. Oh, Ron Wood ook? Dat is dus van latere datum. Dan, toen was... Dat was van 1981. 81 speelde, ja, ja, toen speelde Ron Wood ook al mee, ja. ja. Bill Wyman was er dus niet bij en die heeft toch heel veel op heel veel bluesplaten meegespeeld. Ook met, ja, uh... die zat nu, nu was hij er toevallig Het was ook niet gepland hoor, het was toevallig. En die versie heb jij dus? Met, eh, eh, jij ook. Met de Stones op de achtergrond? Ja, nou, ze spelen mee. Je hoort Mickey wel. Ja, oké. De rest herken je niet. nee, maar, niet, maar, ik dacht misschien zijn er twee versies van Hoogie Googie Man. Oh, nee, uh, gewoon een live optreden dit. Ja, oké. Nou, eh, je hebt het eigenlijk aan alle kanten al verklapt natuurlijk. Maar oh, is... is er valt niks meer. Eh, er zit geen uh, eh, nieuwigheid meer aan hoor. Nee. Maar het is toch leuk om hem even officieel aan te kondigen. En Anna die wijst al waar hij hier staat. Ik zie hem hier al staan. Dus dan ga ik hem starten en dan ga jij hem even aankondigen. En dan hoort de luisteraar de muziek aankomen. En dan gaan we die banaan. Luisteraars, van het live optreden het Checkerboard Lounge in 1981 gaan we luisteren naar Muddy Waters met een aantal leden van de Rolling Stones. Hier komt Hoochie Coochie mee. Oké, okay, bedankt. Tot volgende week. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. The told my mother. Oh, before I was born. You got a boy child coming. Gonna be son of a gun. They going to make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about, but you don't hear. got a black cat bone. I got a mojo too. Oh, yeah. I got the John the Conqueror. Uh-huh. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls. That's right. Lead me by my hand. Yeah. Then the world will know. Now that who's your man? What's that? birthday. What happened? On the seventh month, the seventh doctor said. No kidding. I was born for good luck. I see that. And that you see. Yeah. I got seven hundred dollars. So don't. Look. een van de Rolling Stones, Hoochie Goochie Man in de Checker Lounge. Een prachtige plaatkeuze van Rob Ricard. Naar Nederland gaan wij terug naar Lange Frans. En van zijn laatste album, waar allerlei mooie duetten op staan, heb ik hier Diep featuring JH. En eh, dat is een duet. Nou, ik vind het wel mooi. Luister maar. Als je me nodig hebt, ik je mijn naam, want mijn liefde gaat diep, diep diep, diep Hey, ik kan me wakker maken in de nacht Want mijn liefde gaat diep, diep, diep, diep wow. En hebben wordt elke dag een hoogtepunt bereikt We gaan steeds verder en we komen bij. Elkaar Want onze liefde gaat diep, diep, diep, diep hey. Dit gaat diep Dieper dan de vraag wie Frans is. Dieper dan de verloren stad Atlantis. Je kent het antwoord op de vraag wie de man is. Want schat, je man is aan als een vlam is. Vergeet de lengte en de breedte, want de diepte van de liefde die wij delen, die is niet te meten. En onontdekt als de bodem van de oceaan. Ik kom grondig, geen plekjes overslaan. Begin onder en ik eindig bovenaan. Ik doorgrond en laat daar nooit meer gaan. En zij is gek op die freak Frans, ze weet wie ze moet bellen voor die diepgang. Als je me nodig hebt, ik je mijn naam, want mijn liefde gaat diep, diep, diep, diep. Hey, je kan me wakker maken in de nacht, want mijn liefde gaat diep, diep, diep, diep. Wow. En hij wordt elke dag een hoogtepunt bereikt. We gaan steeds verder en we komen dichterbij elkaar. Want onze liefde gaat diep, diep, diep. Dit gaat diep, je verdrinkt bijna lieve schat. Want al die knakkers zijn ondiep bierenbad. Ze klieren wat, ze krijgen een rivier niet nat. Maar ik ken je langer dan vandaag, je bent te diep voor dat. Dus we dalen af, want zij dwalen af. En je bent geen open boek, maar wel de verhalen zat. En ik heb verhalen zat, speelt je niks op de maal. Je bent mijn catwoman, miauw miauw. En ik ben je badman, gooi je teken in de lucht. En waar ik ook uithang, ik kom meteen weer terug. Want ik ben gek op die freak shit en jij bent degene die het diepst zit. Als je me nodig hebt, heb je mijn naam, want mijn liefde gaat diep, diep, diep, diep. Hey, je kan me wakker maken in de nacht, want mijn liefde gaat diep, diep, diep, diep. wow, je wordt elke dag een hoogtepunt bereikt We gaan steeds verder en we komen dichterbij Elkaar Want onze liefde gaat diep, diep, diep, hey. Als je me nodig hebt, roep je mijn naam Want mijn liefde gaat diep, diep, diep, diep, hey. Je kan me wakker maken in de nacht Want mijn liefde gaat diep, diep, diep, diep, wow, En hij wordt elke dag een hoogtepunt bereikt We gaan steeds verder en we komen dichterbij

dat is een nummer eh, wat op de plaat is gezet in 1966. En uit de jaren 60, ja, daar komt Bob Dylan vandaan, eh, heel bekend in die tijd. En eh, hij heeft heel veel albums gemaakt. Maar het laatste album stond aangemerkt als een van zijn beste albums. En dat heet Tempest, dat album. En op dat album staat een prachtig mooi nummer over John Lennon. Dat heeft hij misschien 30 jaar te laat gemaakt, maar toch een heel mooi nummer. En het nummer dat heet Roland John. Nog 6 minuten en 50 seconden prachtige muziek. Doctor, doctor, tell me the time of day. Another bottle's empty, another penny spent. He turned around and he slowly walked away. They shot him in the back and down he went. Shine your light, move it on. You burn so bright, roll on. the Liverpool docks to the red light Hamburg fields. Down in the quarry with the quarry men. Playing to the big crowds, playing to the cheap seats. Another day in the life on your way to your journey's end. your life. Move it on. You burn so bright. Roll on, John. Sailing through the trade winds bound for the south. Rags on your back just like any other slave. They tied your hands and they clamped your mouth. Wasn't no way out of that deep dark cave. Shine your light, move it on. you yesterday, oh boy. They hauled your ship up on the shore. Now the city gone dark, there is no more joy. They tore the heart right out. moverà che avanza per Rolanda. Put on your bags and get them packed. Leave right now, you won't be far from wrong. The sooner you go, the quicker. You'll be back. You've been cooped up on an island far too long. Move it on. You burn so bright. right now over me. Your bones are weary, you're about to breathe your last. Lord, you know how hard that it can be. Shine your light, moving on. You burn so bright. buffaloes go. They'll trap you in an ambush before you know. Too late now to sail back home. Shine a light, move it on. You burn so. than silver. ook weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier erbij voor als je wilt meeschrijven en dan gaan we nu van start. Op 6 oktober is er weer een pop in het park. Locatie Schouwburg het Park in Horen. De zaal is open vanaf half vijf smiddags. Op dinsdag 9 oktober treedt het Scott Henderson, Dennis Chambers en Jeff Berlin trio op in de Dommelzaal van de Boerderij in Zoetermeer. Kassa is open om half acht en de aanvang is half negen. Op zaterdagavond 27 oktober in dorpshuis De Spil in Middelum, Friesland... speelt Left Hand Freddy samen met de John F. Klaver Band. Aanvang is 9 uur. Op zaterdagavond 3 november speelt Bluff in het kader van 20 jaar Bluff in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 25 eh, november speelt Rowan Herzen in P3 in Permanent. En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio-cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart. En mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Henset op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 20 september 2012. Als je agendetips hebt voor de periode na 27 september, stuur die dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En er nu tijd voor de laatste plaat van Donderslag van Rowan Hezen, die op 21 november in Permanent optreedt, heb ik voor jullie van het nieuwe album Geel het nummer Elke Kier als Gielacht. Lacht. En dat betekent elke keer als jij lacht. Elke keer als jij lacht, altijd, soms soms als het echt niet hier. Dat keurt dat geluid van ergens heel ver weg, alsof het je langzaam kruipt. Zonder dat ik wat zeg, dan stier alles stil. Kan ik doen wat ik wil, maar dan gebeurt het altijd als geen laag. voor dat gelaat. Hou ik jede oorje min alsof je heel even waar. En daar een klein begin als een vallende speel. Het ruisen van de radio of de afuurt getel. Dan kijk ieder hier naar om. Ineens klinkt een stem. haalt hij geen schelaar. gezaagd, elke keer als helaas. Dit Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Donderslag. Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! bedankt! Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ook eh, vandaag in deze Nazomerradio wordt het ook weer de bieruur. Aflevering 127 van Wonderslag Nazomerradio is alweer bijna ten einde. Ik ga er zo meteen eh, mee stoppen in Studio 11. Die ga ik dan afsluiten. Maar mijn radiocollega's zijn er ook vandaag nog voor jullie tot spookuur. <laughs> Je kunt me weer de hele week e-mailen. Dat is iedere week weer heel simpel. Even een e-mail naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. En dat dan weer de hele nazomerlang. En die duurt dit keer eh, tot eind september. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam De Radio 501. En de schrijf je met T-H-E. Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. En dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover deze nazomer mededelingen van vandaag. Ik bedank alle collega's weer eh, voor de medewerking aan deze donderslag na zomerradio van 20 september. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor het luisteren. Mijn redactieteam die schakelt zo na de piepjes naar de centrale studio eh, van Radio 5 Leen. En daar bevindt zich eh, ook vandaag weer mijn zeer gewaardeerde collega Lucien Greefkes met zijn programma Afternoons. Met daarin weer een nieuwe platenkast. En ik ben benieuwd wie vandaag de platenkast vol muziek naar binnen schouwt. Eh, blijf luisteren, je hoort het straks allemaal van Lucien. Ik ben er volgende week weer, zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier, dankjewel. Donderslag op donderdag bij helder hemel. And in the wat was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. je wel denken.